Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Brussel zijn de zeven schuldencrisis. Op de agenda staat niet alleen de tweede miljardenlening aan Griekenland, maar volgens ingewijden wordt er ook gesproken over de zorgelijke situatie in Italië. Volgens minister De Jager zal het nog wel tot september duren voordat er een akkoord is over een nieuw steunplan voor Griekenland. Hij herhaalde dat Nederland alleen wil meedoen als banken en andere bedrijven ook meebetalen. In de Syrische hoofdstad Damascus hebben pro-regeringsdemonstranten de Amerikaanse en Franse ambassade aangevallen. Ze sloegen ruiten in en lieten anti-westerse teksten achter. Bewakers van de Franse ambassade losten schoten om de betogers te verjagen. De demonstranten protesteerden tegen het bezoek dat de Amerikaanse en Franse ambassadeur vorige week brachten aan de Syrische oppositie in de stad Hama. Een Utrechts PvdA-raadslid is opgepakt in Israël omdat ze werd aangezien voor een van de activisten van de Gaza-vloot. Ze zat in een vliegtuig naar Tel Aviv waar toevallig ook een aantal activisten in meevloog. Door haar Arabische achternaam werd het raadslid als een van hen beschouwd. Samen met 22 andere vrouwen moesten de nacht doorbrengen in de cel. De volgende dag werd ze vrijgelaten. Het Utrechtse raadslid vloog naar Israël voor vakantie. De Franse justitie is een vooronderzoek begonnen naar de aanrijding in de Tour waarbij Johnny Hogerland en Juan Antonio Fletcher gewond raakten. Onderzocht wordt wie er verantwoordelijk is voor het ongeluk. De twee renners kwamen gisteren hard ten val door een verkeerde manoeuvre van een auto van de Franse televisie. Hogerland vloog daarbij in het prikkeldraad en liep zware snijwonden op. De toerdirectie zette zowel de wagen als de bestuurder uit de Ronde van Frankrijk. Het weer vanavond opklaringen. Morgen eerst zonnig, maar smiddags neemt de bewolking toe. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Johnson Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de ring Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad.